De Schippers verwacht dat het over de variant van de EHEC-bacterie die is aangetroffen op Nederlandse rode bietenkiemen. De tijd onderzoekt de partij om vast te stellen of mensen van de bacterie ziek kunnen worden en waar de bietenkiemen naartoe zijn gegaan het NOS Radio 1 Journaal zijn Schippers dat gelukkig niet de gevaarlijke variant uit Duitsland is, die op nu toe 25 mensen het leven heeft gekost. Volgens de minister is de partij direct teruggehaald, maar ze kan niet garanderen dat er toch rode bietekiemen met de EHEC-variant in winkels of groothandels terecht zijn gekomen. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, worden ze direct op de site van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit gezet. Vannacht zijn in verschillende plaatsen geldautomaten van de Rabobank gekraakt. In Leerdam was een plofkraak bij een pinautomaat het filiaal van de Aldi. Daarbij ontstond een brandje en snel kon worden geblust. Ook een boekstoel is een Rabo-automaat gekraakt in winkelcentrum. En in Schalkaar, bij Deventer, hebben de geprobeerd een automaat van de Rabobank te kraken. Of er een verband is tussen de kraken en hoeveel geld er is buitgemaakt is onbekend. Gisternacht hebben onbekenden geprobeerd een Rabo-automaat in Den Bosch op te blazen. Daarbij is niets In Londen is het beroemde eh, de beroemde schilder van India, M.F. Hussain, overleden. Hij stond bekend als de Picasso van India. aantal van zijn schilderijen veroorzaakte veel ophef. Hij schilderde bijvoorbeeld een naakte vrouw in de vorm van de kaart van India. Die leverde hem kritiek en zelfs doodsbedreiging op van hindoe-groeperingen. Hussein woont daarna in een zelfverkozen ballingschap in Dubai. Hij is 95 jaar geworden. Het weer veel zon, maar vooral in de westelijke kustprovincies ook stapelwolken en enkele regenbuien. Vanmiddag is er in het Nederland een buitje mogelijk het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Randstad staat nog een file op de A4 richting Den Haag. Er staat bij Zoeterwoude nog 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Volendam en de Afrit Oostvaarderweg 3 kilometer.